Kasper Meijer met het NOS-journaal. 17 Amerikaanse missionarissen en hun gezinsleden zijn dit weekend ontvoerd door een gewapende bende in Haiti. Dat meldt de New York Times. Ze kwamen net terug uit hun weeshuis en waren met een bus onderweg naar het vliegveld toen ze werden ontvoerd. In Haiti komen vaker ontvoeringen voor, maar dat het om zo'n grote groep buitenlanders gaat is uitzonderlijk. Waar de Amerikanen nu zijn is niet bekend. In het buitengebied bij Halle in Gelderland zijn gisteravond twee vuilniszakken en een tas met explosieven gevonden. Volgens de politie ging het om een heel gevaarlijke stof. Daarom werd het gebied afgezet en waren veel hulpdiensten aanwezig. De explosieve opruimingsdienst heeft een robot ingezet om de explosieve stof weg te halen. De zakken en de tas lagen er al een paar dagen, maar hoe ze daar terecht kwamen is nog niet bekend. Volgens de politie wordt de stof die erin zat gebruikt door criminelen. De naam van de man die wordt verdacht van de moord op de Britse parlementariër David Ames is Ali Harbi Ali. Dat melden Britse media. Volgens Sky News was de 25-jarige Brit van Somalische afkomst niet bekend bij de veiligheidsdiensten. Hij is overgebracht naar een politiebureau in Londen... waar hij voorlopig op basis van de antiterrorisme-wetgeving blijft vastzitten. In Eindhoven zijn gisteravond 38 supporters van PSV en PEC Zwolle opgepakt. Ze zochten de confrontatie met elkaar. En toen agenten ingrepen keerden ze zich tegen de politie. Uiteindelijk heeft de politie een lijnbus aan de kant gezet... waarmee de arrestanten naar het politiebureau werden gebracht. Sivan Hassan is in Zwitserland door de Europese Atletiekbond... uitgeroepen tot beste atleten van 2021. Hassan won bij de Spelen afgelopen zomer twee keer goud en één keer brons. Femke Bol, goed voor Olympisch brons op de 400 meter hoorde... werd gekroond tot talent van het jaar. Het weer is vrijwel overal bewolkt en de temperatuur ligt rond de 8 graden. Ook vanmiddag overheerst de bewolking en vooral in het noorden kan een bui vallen.